Gert Buuk met het NOS Journaal. Kort af te blazen en de concessie voor de hoge snelheidslijn terug te geven aan de staat. Toenmalig president-commissaris Wim Meijer heeft dat gezegd tegen de enquêtecommissie die het Vira-debakel onderzoekt. Volgens Meijer was het eind 2003 duidelijk dat de verwachte inkomsten tegen zouden vallen, terwijl de kosten juist hoger uitvielen. De NS besloot uiteindelijk toch door te gaan met de Vira, omdat het bang was voor de juridische consequenties. Oud-minister Voorhoeven noemt nieuwe berichten over de val van Srebrenica totaal vals en verkeerd. Advocaat Knoops wil een oud-luchtmachtofficier horen in een rechtszaak die Knoops voert namens een oud Dutch better. Die officier zegt in de Telegraaf van vandaag dat Voorhoeven op 11 juli 1995 een derde luchtaanval op de Bosnisch-Servische troepen eigenhandig annuleerde, zonder overleg met de VN. Daar klopt niets van, zei Voorhoeven. Hij annuleerde de luchtsteun toen hij geen zin meer had. De oud-minister benadrukt dat hij het telefoontje pas kreeg, pas pleegde toen de enclave al was gevallen. De geplande korting op het zorgbudget van gemeenten gaat niet door. Ook blijft het budget de komende jaren stabiel. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De gemeenten zijn vanaf dit jaar verantwoordelijk voor de financiering van zorgtaken... zoals de thuishulp en dagbesteding. Van Rijn wil het budget variabel maken. Ook zou het budget voor dit jaar worden verminderd. Staatssecretaris Wiebes is trots op de afspraken die de Belastingdienst met multinationals maakt over de hoogte van belastingen. Een onderzoekscommissie van het Europees Parlement wil weten hoe vaak zulke afspraken voorkomen en komt daarom vanmiddag naar Nederland. Wiebes zegt dat de afspraken van de Belastingdienst met de bedrijven helemaal volgens de regels gaan. Hij erkent wel dat verschillen tussen belastingstelsels leiden tot belastingontwijking. Het weer in het noorden regen, verder nog droog. In de namiddag en avond trekt van het westen uit meer regen over het land. Het gaat flink waaien, aan zee mogelijk kracht 7. En het wordt ongeveer 16 graden. Morgen eerst nog een bui, daarna droog met zon. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Laren en Afrit Bunschoten 6 kilometer. En op de rijbaan richting Amsterdam staat 5 kilometer tussen knooppunt Hoevenlaken en Eembrugge. A13 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid 7 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Geertruidenberg en de brug Gorkum 9 kilometer aan ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. Op de andere rijbaan daar staat 5 kilometer file tussen Noordloos en Werkendam.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 All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause, oh, I think that I found. this love was never easy But something's faded inside of your heart So you're crusading to tear us apart It's clear now, I know you're gonna leave me So disappear now, I won't get been 6.9 Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws.